Nee, wat je ziet is dat het een vliegtuig is wat aan zich stabiel lijkt eh, te vliegen maar wel zijn onderstel uit heeft en toch heel hard aan het dalen eh, is. En dan zie je een enorme crash met een enorme ja, hoop rook en vuur eh, erbij. Dus de, vraag is nu precies wat er gebeurd is. Maar daar is nog weinig over te zeggen, denk ik. In het toestel zaten 242 mensen. Het lijkt er dus op dat geen van hen de crash heeft overleefd. Of er ook doden zijn gevallen in die woonwijk weten we nog niet. Wel zijn er 25 mensen gewond geraakt. In een politiecel in Arnhem is een arrestant overleden. de justitie heeft de man mogelijk medicijnen gekregen die niet voor hem bedoeld waren. De man raakte zondag onwel en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij gisteravond. De Rijksrecherche onderzoekt nu hoe het kan dat de man de verkeerde medicatie kreeg. Bij een bedrijfspand in Rotterdam, waar vannacht brand was, ging eerder deze week al een explosief af. Dat zegt de politie. Of er een verband is tussen de brand en de ontploffing is nog niet bekend. Bij de brand vannacht kwam veel rook vrij. Buurtbewoners kregen het advies om hun ramen en deuren te sluiten. En als je een strandhuisje hebt, dan zijn dit natuurlijk de dagen waarop je dat wilt gebruiken. Maar eigenaren in Vlissingen kunnen dat niet. Want uitgerekend met het lekkere weer zijn er een heleboel huisjes omgevallen. Ja, daar heb je echt wel pech. Dan kan je opnieuw gewoon bouwen. Ik hoop dat het snel gemaakt wordt. Ik vind het heel raar zeg. Het lijkt wel of er eh, een <laughs> tsunami geweest is. <laughs> Nou, die was er niet. De harde wind was de boosdoener. Op dit moment worden de strandhuisjes weer opgebouwd. En de bedoeling is dat morgen iedereen weer kan genieten van zijn huisje. Want het is nu al zonnig en 24 tot 29 graden. Maar morgen wordt het nog warmer. Dan kan het op sommige plekken 32 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn helaas nog wat problemen in de regio... waardoor de ochtendspits maar niet echt op wil lossen. Ehm, in de Koentunnel richting het zuiden staat een auto in brand. Eh, de weg is daar helemaal dicht bij de tunnelbuizen. Omrijden kan via de Ring Noord en dan via de Zeeburgertunnel. Ehm, wat hierdoor opvalt zijn ook files op de A5 en de A8.